wegens witwassen. Er klonk toen kritiek dat een groot bedrijf een rechtszaak kan afkopen. De OM-topman pleit in het FD ook voor een reclasseringsregeling. Een bedrijf kan dan na schikking via zo'n regeling... nog een tijdje in de gaten worden gehouden. Het Openbaar Ministerie heeft salarislijsten in handen van Nederlandse IS-strijders, meldt het AD. De lijsten komen van de FBI. Er zouden ook namen opstaan van Nederlandse strijders die inmiddels in de cel zitten. Het OM wil de lijsten gebruiken als bewijs in rechtszaken tegen teruggekeerde jihadisten. Noord-Korea heeft voedseltransferantsoenen voor de inwoners bijna gehalveerd. Het land zegt dat er een voedseltekort is vanwege een tegenvallende oogst en door VN-sancties. En Noord-Korea vraagt nu internationale organisaties om hulp. Het staat allemaal in een memo, dat is ingezien door persbureau Reuters. De halvering van de voedselrantsoenen komt aan de vooravond van de nieuwe topontmoeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump volgende week. De Amerikanen laten 200 militairen achter in Syrië als een kleine vredesmacht, zegt het Witte Huis. President Trump besloot eind vorig jaar om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië. Trump heeft gisteren met de Turkse president Erdogan gebeld. Ze hebben afgesproken te blijven werken aan een veiligheidszone in het noorden van Syrië. Dan nog het weer. Eerst plaatselijk nog wat mist. Verder vandaag bewolking en af en toe zon. En het wordt 11 tot 14 graden. Morgen vooral middagzon en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het noordwesten komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat nog 5 kilometer file tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10.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 Het legendarische duo Mulder en Mulder. Als openingstune voor weer een aflevering in de langstlopende programma reeks van CFM. CFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Wat gaan wij allemaal doen vandaag? In ieder geval jazzmuzici uit Denemarken, Duitsland, Engeland, Amerika... en natuurlijk heel veel uit Nederland. We gaan eh, van start met het eh, Kirk Lightsey Trio. Never Let Me Go. much, too much. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place on earth for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you would away. There'd be a thousand hours in the day. Without you, I know. But just with one caress, my world was overturned. From the very start, all my bridges burned by my flaming heart. You wouldn't leave me, would you? You couldn't hurt me, could you? Never let me go, never. just with one caress, my world was overturned. From the very start, all my bridges burned by my flaming heart. You wouldn't leave me, would you? You couldn't hurt me, could you? Never let me go. sip your tea. Dat was eh, Pearl Bailey. Een Amerikaanse actrice en zangeres. In 52 één grote hit met haar versie van It Takes Two to Tango. We gaan nu eh, luisteren naar een Duitse jazzcombinatie. En die noemt zich uh, Eine kleine Jazzmuziek. En wij gaan luisteren naar een, eh, een aardig bossatje somewhere. zijn de klanken van een gitarist Earl Klug. En die komt van een eh, cd, The Best of the Blue Note. The Best of the Blue Note. Dat zijn allemaal opnamen op het beroemde jazzlabel Blue Note. Eh, er zijn een paar Nederlanders ik, eh, die daar ook op gekomen zijn. De namen schieten me niet. In ieder geval een vocaliste zit erbij. Als je toegelaten werd tot het label Blue Note... nou, dan eh, was het heel wat. We gaan nu luisteren naar eh, een bijzonder muzikant, Hugh Laurie. Een Engelse acteur, stemacteur, komiek, scenario-schrijver... televisieproducent, televisieregisseur, muzikant en auteur. Als je het hebt over iemand die een veelzijdig artistiek palet aan beroepen heeft... dan eh, hebben we het over Hugh Laurie. Bekend geworden als dokter Gregory House in de ziekenhuisserie House. En eh, hij was ook eh, in het komische duo Fry en Laurie. Maar goed, we hebben het vandaag over zijn muziek. En hij heeft een cd uitgebracht met alleen maar bluesmuziek. En wij gaan eerst horen eh, hem aan de piano, hij aan de piano. En in het eh, klassieke de St. Louis Blues, Hugh Laurie. Ja, we gaan eh, nog een stukje draaien van Hugh Laurie. En uh, dat is met, eh, die we net ook al hoorden, Gaby Moreno. Gaby Moreno. En we gaan nu luisteren naar The Weed Smoker's Dream. stuff on the market and make a million. jail on her back. Though she got hot stuff for sale, what don't you do now?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 The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, cause I only have eyes. don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. people go by, but they all disappear from view. de warme stem van Joe Williams. I only have eyes for you. Er was een tijd, en die ligt nog niet zo ver achter ons... dat eh, allerlei restaurants en hotels en uh, kuuroorden... allemaal hun eigen orkesten hadden en artiesten hadden die op gingen treden. Uh, zo heb ik voor mij liggen een, eh, een eh, cd van de Golden Tune Hotel Keten. Samen met Pacific International, al heel allemaal lang geleden. En die hadden een serie Home of Jazz. En daar zingt en speelt Bryant Olander, een Engelsman. Nou, het zij zo, maar hij wordt begeleid door een groep. Kijk, en dat is natuurlijk interessant. Mensen die allemaal al eens als solist hier bij Jazz in de Kort zijn geweest. Op de cd wordt hebben geleid door Maarten van der Grinde gitaar... Edwin Kozilis op de bas, Frits Landenbergen... op allerlei percussie-instrumenten. Jeroen de Rijk, pas geweest hier, ook percussie. Peter Schoen, keyboards, Tom Beek... was volgens mij de laatste die hier was saxofoons Niels Stauks, Tausk op de flugelhoorn. We gaan luisteren naar een, eh, een standard The Shadow of Your Smile. One day we walked along the sand, one day in early spring. held a piper in your hand to mend its broken the shadow of your smile when blissful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so. can Standard. Art Blakey kan niet missen met zijn eh, beroemde uitvoering van Monin. Ook van de Blue Note-serie. We hebben een eh, Nederlandse zangeres. 70 is inmiddels. Susha Citroen. Die heeft in de loop van de jaren heel veel op de plaat gezet. En eh, is van grote klasse gebleken in de loop der jaren een vakvrouw. Vader en moeder waren zeer muzikaal en ook eh, als eh, muzici in de, eh, werkzaam in verschillende orkesten. In de jaren tachtig heeft zij opname gemaakt met het Metropoolorkest. En ze heeft ook gespeeld met vernieuwers zoals Net Elstak, Willem Breuker, Nico Bunnik en Kees Slinger. We gaan eh, luisteren naar Susha Citroen met het Metropoolorkest. It'd be so nice to come home to. Jazz Citroen met het Metropool Orkest. You'd be so nice to be... <laughs> to come home to. We gaan nu naar Ned Cunella, die we allemaal kennen van de grijs gedraaide hit uit de jaren, nou wat zal het zijn, 80, 70, 80. Uh, oh Mona. Maar hij, eh, dat was natuurlijk een commercieel ding, maar hij had een fantastische band, de New Georgians. En wij horen nu net Cunnell op zijn trompet. En ook zingend Blue Turning Grey. da dee dee, ba da da dee dee. You used to be, baby, oh so sweet to me. That's when I was your lover. Now, baby, you found another. You've had your thrills and you found someone new. Left me blue, turning gray over you. Het eerste uur ZFM Jazz zit er alweer bij, op, dames en heren, luisteraars.